4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Italië wil dat de EU een uitzondering op de begrotingsregels maakt voor het land. De Italiaanse regering wil kunnen investeren in aardbevingsbestendige gebouwen. EU-lidstaten mogen nu al afwijken van de begrotingsregels in het geval van wederopbouw na natuurrampen. Maar de Italianen willen extra geld om ook gebouwen die nog overeind staan aan te kunnen pakken. Bij de aardbeving woensdag met een kracht van meer dan 6,0 kwamen zeker 290 mensen om het leven. Hele dorpen en kleine stadjes werden verwoest. De wederopbouw van de getroffen gebieden gaat volgens deskundigen miljarden kosten. Bij Turkse bombardementen op een dorp in het noorden van Syrië zijn zeker 35 burgers omgekomen en 70 mensen gewond geraakt. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. In het gebied strijden Turkse troepen sinds woensdag tegen Koerdische milities. Toen werd het iets noordelijker gelegen Jarablus veroverd. Een Amerikaanse Boeing 737 heeft een noodlanding gemaakt nadat het vliegtuig een deel van een van de motoren had verloren. Het toestel van luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines was onderweg van New Orleans naar Orlando. Er waren 99 passagiers en vijf bemanningsleden aan boord. De piloten wisten het vliegtuig in Florida veilig aan de grond te zetten. Daar bleek dat de Boeing door rondvliegende onderdelen ook schade had opgelopen aan de vleugel en de romp. Max Verstappen is er niet in geslaagd bij de eerste tien te eindigen in de Grand Prix van België. Hij werd elfde. Verstappen liep kort na de start schade op aan zijn voorvleugel en moest meteen al de pits in. Daardoor verloren hij meteen de tweede plaats waarop hij was gestart. Winnaar werd Nico Rosberg, tweede werd Verstappens ploeggenoot Ricciardo. Het weer. In het oosten is het nog 25 tot 30 graden, maar vanuit het westen stroomt koelere lucht het land binnen. Vannacht valt een enkele bui, ook morgenochtend is plaatselijk een bui mogelijk. Later op de dag schijnt steeds vaker de zon en dan wordt het 19 tot 22 graden. Vanaf dinsdag volgen nog een aantal dagen met flink wat zon en temperaturen boven de 25 graden.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 heb je ook nog 500 eh, keer gezien, denk ik. Nee, nee. die film überhaupt uh, niet gezien. Nee? Nee. Wat is dit nou? Nee, <clears throat> ik kom nog eh, voor, een, voor een paar James Bond films. daar kun je me nog wel voor porren, maar... Flashdance niet? Nee, hm, dat, dat, dat niet. Bijzonder. Ja. Jaap, uh, zometeen hebben eh, wij een interview met een eh, bijzondere persoon. ook afgelopen vrijdag opgenomen. Ja. wie was dat ook weer? Menno Aukers, de zoon van de, de man die, ja, waar het eigenlijk om draait... bij de expositie in het Museum. Ab Aukers. Oké, en we draaien in ieder geval het derde gedeelte. Lekkere muziek, wat dacht je van Sophia George, Girly Girly. Young man, you're too girly, girly. You just a Him have one up here, one down there, one in one down a One she's a lawyer, one she's a doctor, one where they work with a little contractor. One down a east, one down a west, him have one up north and two down should only whirly. Young man, you're too girly, girly. You just a flash, you only whirly. Him have wanna go to school, one one fool, fool. Him have wanna every time he say she think I she rude. One she a nurse, she say I ah, she come first. The other night them going out, them pick a new purse. One a sell star, one work in a bar. A ah, she can't smile when the two of them a spar. One get But Betty, you're too girly girly. You're just a flash of Johnny Worley. Young man, you're too girly girly. You're just a flash of Johnny Worley. You're too girly girly. You're just a flash of Johnny Worley. Young man, you're too girly girly. You're just a flash of Johnny Worley. Johnny. George, Girly Girly, vlieg was hij. En ehm, John Per is dat volgens mij niet. St. Elmo's Fire. Met, eh, ja, is ook een Elmo. Ja, St. Eh, Elmo's Fire met eh, John Parr. Ja, die man. precies. Zo, Ik dacht dat hij nog uit een groepje kwam, maar goed. Nee, nee, nee. Hij, hij heeft, dit, dit was trouwens ook uit een film. Is nog het zo? Ja, dus, Die heb je wel gezien? Die heb ik ook niet gezien. Maar wat, dat weet ik dan weer wel. Nee, <laughs> dat weet ik dan weer wel. Oké. Het, is, eh, het is een soundtrack. Oké, okay, dat is goed om dat te eh, weten. De, eh, de, film heet volgens mij anders, maar het kan ook net zo goed Sint Elmo's Fire zijn. Heb je er nog niks aan als je aan de andere kant van wat lul je nou? We, gaan even, we gaan even een plaat uit de Your Breakdown draaien. Is dat zo? precies, uh, Maurice Mulder, elke vrijdag tussen 3 en 5. Deze stond op 7. Sam Veld, Summer on You. We were in love with the sun.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 spent the summer on you you hear what you know what to do. A little bit of this, a little bit of that. You jump and you turn and you repeat it like that. So come on the floor, make me show you what they do. It's good for me and it's good for you. Het is toch 28 eh, augustus, dus toch een klein beetje zomerse muziek. Ook al eh, is het winderig buiten en een graadje of 20 en niet eh, echt de tropisch van de afgelopen dagen. En daarvoor Sam Field of Sam Field, The Summer on You. Dat heette weer? Het heette weer. Nou, dat heet weer? Dat vind ik niks. Nee, dat, dat weet ik dat jij dat niks vindt. <laughs> het, is niks. Dus het is eh, ehm, heerlijke Jaap weer vandaag. Ja, vandaag ja, wel. Precies. En eh, morgen ook. Dus, eh, <laughs> dus voor mij mag, mag dat nog wel even zo blijven. goed, maar we hebben natuurlijk ook nog een uur wat we nog hier door moeten komen. Nou, ik zeg 39 minuten zelfs. Ja, we hebben onder andere nog een interview met Menno Aukers. Ja, de, de, ja de, degene, de zoon van het hele verhaal waar het om ging. Wat zie je te... En die, en die staat klaar. Eh, oh, die staat, ja. die staat klaar. Nou, zullen we dan eh, maar gaan luisteren naar... wat, lijkt me een verstandig plan. Ja, oké. Dan bij een expositie eh, staat ook naast mij de zoon van uh, Ab Aukers, Menno Aukers. Ehm, ja, want het, het, blijft natuurlijk een hele bijzondere expositie dit. Eh, dit. Het is zo uniek. En dankzij Kees Kooi van der Hark, de burgemeester, Hilly Jansen... dat ja, dit plan ja, op tafel gekomen is... En, daar hebben we aan gewerkt. En eh, dit fantastische resultaat wat eruit gekomen is... Eh, ja, geeft duidelijk blijk van hoe de mensen toen zo'n zware reis hebben eh, doorgemaakt. Want in de dagboeken per dag werd er geschreven. Er zijn eh, twee keer 250 foto's gemaakt. Er zijn 200 bladzijden eh, per dagboek. Het eh, is een unieke verzameling over alle gebeurtenissen... waarvan mijn vader, die was geïnteresseerd speciaal... ja, organisatie, mensen, culturen. Terwijl zijn maatje was de techneut. Die wist alles van de motorfiets. Eh, ze hebben die 17.627 kilometer afgelegd in 134 dagen. Het zouden er eigenlijk twee moeten zijn geweest. En tot ja, ongelofelijke zaken zoals hoeveel lekke banden. Ze hebben één lekke band gehad in die hele reis. Ehm, elke dag is door mensen gecontroleerd. Ehm, ehm, het is allemaal, kan het bevestigd worden van iedereen wat er gebeurt. Dus het is een unieke eh, performance die ze daar hebben neergezet. Eh, eh, met die reis. Ze hebben dus drie bootreizen nog daartussen moeten doen. Ehm, ze hebben treinreizen omdat passen in eh, Afghanistan met twee meter sneeuw... Ja, daar, daar, kon je niet overheen. Dus het enige wat je nog redde was een trein. En daarna weer in de motorfiets met zijspan en doorkachelen. Wat was uw vader eigenlijk voor een, een man? Was dat een ondernemende man? Eh, mijn vader eh, ja, als ik dat, het is moeilijk om van je eigen vader iets te zeggen. Maar als ik dat zo hoor van al mijn vrienden en vriendinnen vroeger... was hij, ja, op, werd op handen gedragen door iedereen. Eh, vrouwen die vielen als bosch voor hem. Eh, en eh, ja, hij was charismatisch en overal gingen deuren open. En de hele wereld eigenlijk, na, ook onder andere toen met Prins Bernhard de oprichting van de Bilderberg groep... hij kende eigenlijk de belangrijkste persoon en die kende hem. En dat was eh, ja, voor ons kinderen, we keken er tegenover, tegenop. Is dat ook misschien eh, de verklaring waarom dit ook, eh, ja, nou, ik zal niet zeggen gemakkelijk tot stand is gekomen, zo'n eh, zo'n reis als deze. Maar heeft, dat, heeft zijn, zijn ja, manier van voorkomen dat wel enigszins in de hand gehad? Oh ja, hij heeft, daarna heeft hij, dus na deze reis heeft hij nog twee keer, is hij door Afrika gekacheld met de motorfiets. ze hebben met de gekste dingen meegemaakt met vliegtuigen toen van de KLM, de Dakota's die meneer Plesman werden ze overbodig. En die werden dan eh, verkocht eh, aan de Ethiopische regering met eh, de, de keizer. En ja, zulke gekke dingen gebeurden bij hem. Dat was altijd iets wat, ja, wat ik ook van hem geërfd heb een beetje. My head is stuck in the clouds.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 Want ja, uh, eh, het is, eh, nu is, eh, is dat meestal een week van tevoren voordat de historische Grand Prix wordt gehouden. Is er ook vaak een expositie, dus nu ook. hoe zijn ze buien gekomen met dat idee? Nou, vorig jaar ehm, heb ik gepolst op de historische Grand Prix wat ik het beste zou kunnen doen met die dagboek van mijn vader. Ehm, daar heb ik met BMW, met Adrian van Hoorndonk, met Paul de von Bayer en nog een paar anderen gesproken. En dat heeft ertoe geleid dat ik het dagboek gegeven heb aan BMW Classic Museum in München. En van daaruit, toen met eh, de voorzitter van de HAR, Kees Kooi... en anderen kwamen, ja, je moet er iets doen. We gaan hier iets met 100 jaar BMW van maken. En toen was het, ja, 1 en 1 is 2 heel snel gevallen. En iedereen is er 100% voor gegaan. En het is eh, een, ja, een openbaring wat er allemaal gebeurd is. En eh, voor mij het allerbelangrijkste is ook nog... ze hebben gevonden het tweede dagboek van het maatje van mijn vader. Mm. Die relatief vroeg overleden is, met 30 eh, jaar. Compleet met alles. En dat was helaas niet voldoende tijd om de tentoonstelling aan, nog aan te passen. Maar het dagboek ligt er, het origineel van het... Maar dat gaat ook naar BMW München. En eh, ja, het is de eerste grote reis van die richting Indonesië naar Nederland met een BMW motorfiets ooit gedaan. En zover wij weten is het nog nooit herhaald. Ehm, nou is dit natuurlijk wat kleinschaliger dan eh, bijvoorbeeld eh, denk ik in het eh, BMW Museum in München. Want, want dit is natuurlijk een, een afspiegeling denk ik daarvan. Maar hoe hebben ze het gedaan hier in, in Zandvoort? in Zandvoort, ik vind het fantastisch. Met de foto's zoals het, het beeld gegeven wordt, kan ik zeggen ik had het niet beter kunnen doen hadden kunnen doen. En in, bij München, BMW München liggen de twee dagboeken in een vitrine... en is een, een klein gedeelte van een heel groot gebeuren. En hier wordt dus ongeveer een derde van de tentoonstelling... Ehm, ehm, besteed aan die reis van mijn vader. En dat is eh, ongelooflijk goed. Dan kan je in details gaan. De tekstwerk, wat we gedaan hebben, alles uitgezocht. En dan ja, zie je de verschillen tussen de twee. Eh, mijn vader was een mens, mens, eh, geïnteresseerd. Ehm, meneer Her Herweijer was machinegericht. Die heeft het onderhoud gedaan. Dat ze met een machine vertrokken zijn die al 27.000 kilometer op de klok had. Eh, was ook al een uniek feit. En ze hebben maar één keer pannen gehad, één lekke band. Eh, in, ehm, in het midden van Afghanistan. En verder met de zijspan is de as meteen afgebroken. Omdat ja, ze hadden natuurlijk alleen al die twee dagboeken die ze bij zich hadden, die wogen 5 kilo. Eh, dat, de belasting te groot, die wegen te slecht. Eh, dus er was een Tamil Smit. En die heeft een nieuwe as gesmeed. En die heeft de hele rit verder heeft die het gehouden. En verder hebben ze geen enkele pannen gehad. En dan denk eh. je toch ongelooflijk in die tijd. Ja, dan is natuurlijk ook nog de vraag... Heeft uw vader ook nog belangstelling gehad op wat er zich hier eh, in Zandvoort eh, af eh, heeft gespeeld op het circuit? Toen hij nog ehm. bij leven en welzijn was? Nee, mijn vader was dat niet. daar kan ik meer zeggen dat ik de geïnteresseerde was in het geheel. Met mijn oom Karel de Beaufort, de Formule 1 race, daar was ik heel veel. En mijn andere oom, Graaf Berger van Trips, Taffy, waar we veel samen opgetrokken hebben. Maar ja, mijn familie heeft gezegd, je gaat niet racen, want eh, we willen jou in leven houden. En eh, dat is het punt. En je ziet, Karel de Beaufort is gestorven. Van, Teffy van Trips is door Jimmy Clark eh, in eh, Monza ehm, eraf gereden en heeft het leven gelaten. Zoals vele van mijn andere vriendjes. Hè, van Jimmy Clark, die ik kende. Ehm, er waren een x-aantal en er gebeurden altijd ernstige ongelukken. Dus wat dat betreft, ik heb de, daarna stopgezegd ik ga mij concentreren op mijn carrière en dat heb ik gedaan. En nu heb ik eh, weer sinds een jaar of tien geleden weer opgevat eh, de auto's, de oude raceauto's, antieke raceauto's. Zoals ik ga ook weer naar eh, Goodwood. Ik ga nu naar de historische Grand Prix toe. Maar het racen zit er niet meer bij. Dat, eh, daar, daar, eh, daar ben ik mm, nou ja, met mijn 75 jaar niet te oud voor. <laughs> maar ik heb nog mijn EU-licentie. Dus daar kan je ook nog. Maar er is een tijd en je wil graag nog, als je goede gezondheid blijft door blijven gaan, zo lang mogelijk. En dan als je oud bent met racen moet je heel voorzichtig zijn. Goed, dank u wel. Oké, hartelijk dank voor het gesprek. Eh, en we hopen dat er heel veel mensen naar de tentoonstelling kunnen komen. Omdat dat ja, toch een cachet aan uh, Zandvoort geeft. Aan de historische Grand Prix. En alle, alle mensen die een affiniteit met BMW en motoren hebben en ontwikkelingen. woman's eyes. I can feel you watching in the night. All alone with me, I were waiting for the sunlight. When I feel cold, you warm me, and when I feel I can't. If you feel like leaving, you know you can go. But why don't you stay until tomorrow? if you wanna be free. You know, all you got to do is say so. And when you feel cold, I warm you. And when you feel you can. not Het blijft een prachtig mooi nummer dit. Van Daryl Hall en John Oates. Sarah Smile. En daarvoor eh, een interview. Wat waren? Ja. Eh, Interessante man was dat, Jaap. Eh, die, dat was hij zeker. En minstens ook het plaatje. Want het is wel iets uit de jaren tachtig, denk ik. Daryl Hall en John Oates. Ja. Minstens een hoogtijdagen waren in de jaren tachtig. Dat sowieso. Maar om even weer, weer naar je oorspronkelijke vraag van Menno Aukers. Ja. Eh, hij werd eh, dus eh, toegesproken door zijn ouders van... nee, jij gaat niet in de autosport zitten, want we kennen allemaal de verhalen daarvan... van nou, wat hij al in dat gesprek heeft genoemd. Dus... en zeker in die periode was het nog helemaal niet zo veilig. wie de beelden op YouTube terug kan halen over bijvoorbeeld van trips in Monza, dan weet je dus dat dat niet een echt lekker, eh, een lekkere crash is eh, geweest. Dat was een, eh, ja, voor die periode was dat gewoon bijna dodelijk. Of eigenlijk, dat was al dodelijk. Ja. En als dat nu heden ten dagen gebeurt, dan komen ze eruit, vegen ze het, de, het stof bij wijze van hun, van hun race overal af en, en, en staan ze de pers nog te woord. Ja. dat is het grote verschil. Eh, maar goed, dat, eh, dat tezijde. Ehm, volgende week is er dan dus de historische Grand Prix in Zandvoort. En dan, eh, gaat, nou ja, dan, gaan we dat allemaal weer beleven natuurlijk. Ja. Hey Jaap, je hebt een drietal platen meegenomen vandaag. Ja. de derde staat klaar, zoals je ziet. Ja, dat is... dat, nou ja, er zit een klein verhaal aan vast. Dandelion is uit Volendam afkomstig. Dan moeten we niet denken aan de drie J's. Of bijvoorbeeld aan Jan Smit. Of bijvoorbeeld aan eh, Nick en Simon. Dat is het allemaal niet. Eh, er is namelijk ook nog een ander geluid in Volendam. Namelijk het geluid van echte singer-songwriters. Echte eh, muzikanten die bezighouden met serieuze muziek. Alaska is min of meer ja, het vlaggenschip. Ehm, Frank Bond is degene die dat doet. maar hij heeft ook een broer, Paul Bond. Die zit, uh, beide zitten bij elkaar in Alaska. Maar Paul heeft al veel eerder Dandelion uh, ja, min, of, eh, min of meer in de stijgers gezet. Ehm, samen met nog twee, drie andere jongens. En nou, ze zijn bezig om hun eerste album uit te gaan brengen in september. Dat zal volgende maand zijn. En de bedoeling is dat ze dan ook hier bij ons langs gaan komen om daar wat over te vertellen. En dat album, dat is met crowdfunding gefinancierd, heet Everest. En dit is de eerste die ze daarvan hebben opgenomen. En Dat heet Finnegan's Wake. struggle till he breaks his neck and dies. Eh, Place on Earth. En daarvoor Dandelion. Zo heette ze toch, ja? Ja, alleen eh, je had 24 seconden nog over. Want er, oh. kwam, nog, er kwam nog een, namelijk een eh, stukje. Je was erg enthousiast met het instarten van... Ja, ik, Belinda <laughs> komt niet van. ja, ja. Maar dit is 2004 weer, dames en heren thuis. Lola's team. De Shapeshifters, nou, ik hoef geen uitwandering meer te doen, ja. Nee, die kan jij dan even overslaan. gaan precies, ik kan gewoon <laughs> even een kop koffie halen. had blue eyes. They whisper, love's been gone. It's the end of the line. We're wasting our time. I'll kiss you goodbye. I can't believe I ever said that I. zoals Rob Harms altijd zegt, drie platen non achter elkaar. Shapeshifters, Lotus Team. Een plaat die Jaap niet kent, dus vind ik het echt wel bijzonder. Gavin Friday, I Want To Live. Oh, die, ja, ja die, die ken ik In 1992 was dit een uh, alarmschijf zelfs. Dus eh, oh. het is echt bijzonder dat je dat niet kent. En daarachter Rihanna met S&M. Nou, het zit er weer op, ja, voor vandaag. Over die Captain Friday, Dat moet ik dan weer even op gaan slaan. Want als er ooit nog eens een keer een popquiz komt, dan moet ik hem wel weten natuurlijk. Precies, dan ben, maar daar ben ik er gewoon bij. Hè? <laughs> goed, dit programma zit er weer op. Ehm, wij zijn er weer over drie weken. Ik heb even gekeken. Singapore is er dan. dus, eh, eh, moet het dan eh, ook weer overdag plaatsvinden. Dus... Dan is het de nachtrace in Singapore natuurlijk. hè? Voor dan dus- is het overdag. Singapore is het s s'avonds, maar dat wordt dan in Europees tijdstip, uh, rond dit tijdstip. Precies, zo werkt dat. Ehm, jij bent eraan komende donderdag weer met Alternative FM. Ja. En dit programma is volgende week weer in handen van Rob Harms en Albert Jan Vos. Toch? Dat denk ik. Is een, eh, want er is toch ook een Grand Prix van Italië? Of is dat een, oh, eh? oh, is dat zo? Nou ja, dan, eh, dan zien we wel wat er volgende week is. <laughs> CFM Klassiekers er vanavond ook weer om 7 uur. En Peaceful Radio met Vader Veug hemzelf. Die is er ook gewoon. Als laatste de Kunks met Disco.